Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Amerika is het wapen gevonden dat mogelijk is gebruikt bij de moord op de rechtsconservatieve influencer Charlie Kirk. Bijna een dag na die schietpartij is de schutter nog altijd niet gepakt. Maar de politie heeft nu dus wel zijn wapen, zegt CNN. They have now recovered what they believe is the weapon, a high-powered bolt-action rifle. Um, and they are asking for more tips. They say that they've so far have 130 tips as of this morning. Ja, er zijn dus al veel tips binnengekomen over de dader en die zou hebben geschoten vanaf een dak op een universiteit in de staat Utah. De politie denkt dat de dader iemand is van een jaar of twintig. Polen neemt maatregelen vanwege de Russische drones boven het land. Het is nu verboden om met zo'n drone te vliegen langs de grens met Belarus en Oekraïne. En ook Nederland reageert weer op de droneaanval. Het demissionaire kabinet heeft met de Russische ambassadeur hier op het matje geroepen, zegt verslaggever Noeska van der Meijden. Ja, het kabinet wil vooral duidelijk maken dat Rusland echt niets te zoeken heeft op NAVO-grondgebied en dat Nederland solidair is met Polen hierin. de Russische ambassadeur moest al vaker langskomen. Het is ook niet de verwachting dat Rusland nu meteen enorm onder de indruk is. Het is vooral een diplomatiek signaal. En dat is een stap verder dan de minister gisteravond wilde gaan. Want toen wilde hij de zaak eerst nog onderzoeken. En de Russen zeiden gisteren dat hun drones per ongeluk boven Polen waren beland. En ze zijn uiteindelijk neergehaald, onder meer met behulp van Nederland. En in de Verenigde Staten wordt stilgestaan bij de aanslagen van 11 september. Vandaag precies 24 jaar geleden. Daarbij kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En vooral bij het instorten van de iconische Twin Towers kwamen veel mensen om. En op die plek worden nu de namen van de slachtoffers voorgelezen. Kermit Charles Anderson. Yvette Constance Anderson. John Jack Andriacchio. En bij die herdenking is nu extra beveiliging vanwege de moordaanslag op Charlie Kirk. Het weer dan nog. te trekken stevige buien over met kans op onweer. Langs de kust ook kans op harde windstoten bij een graad of 19. Morgen weer een wisselvallige dag met kans op onweer en dan een graad of 18. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat 90 kilometer file in Noord-Holland. Het is met name druk bij Amsterdam door de wegwerkzaamheden in de Koentunnel. Op de A10 Zuid richting Utrecht vanaf Haarlem drie kwartier vertraging. Rijd je op de A9 van Alkmaar naar Diemen, dan kun je bij amsterdam Belmermeer een half uur extra reistijd rekenen. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar 30 minuten oponthoud bij knooppunt Velzen. Op de N202 Amsterdam richting IJmuiden, daar sta je 50 minuten te wachten bij de aansluiting met de A22. Op de N208 van Sassheim naar Velzen is het ook geduld te hebben bij die aansluiting.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 Bijna een dag na de schietpartij in de VS is de schutter nog altijd niet gevonden. In Amsterdam mogen agenten in een deel van de binnenstad preventief fouilleren om te controleren op wapens. De laatste tijd is het aantal incidenten in de wijk Burgwallen-Oude Zijde toegenomen. Belarus heeft 52 gevangenen vrijgelaten. Dictator Lukashenko zegt dat hij de gevangenen gratie heeft verleend... omdat hij president Trump wil steunen bij het stichten van vrede in de wereld. Het weer, veel regen en veel wind bij ongeveer 19 graden. Vanavond in het binnenland geleidelijk minder buien. Dit is ZFM. Just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin. If you leave me now, telling me you failed somehow, better think it all over. Just as long as love's around. Here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave. That I am here for you tonight. Just a little bit more love. Just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin. when you will forget my love is true. So baby, let me show you what to do. just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin, just a little.